Maar in de laatste 10 minuten was het ineens raak. Doe het, Bergwijn! Ja! doet het! Ja! Hij zit! Bergwijn, of geeft hij maar de pijn? Ah, hij geeft hem ja! En het is 2-0! Het is 2-0 voor Oranje! De Noren werden trouwens ook nog ingehaald door Turkije. Dat land kan zich ook nog kwalificeren voor het WK in Qatar... maar moet daar nog wel play-offs voor spelen. Een klein lichtpuntje in de ellende op de huizenmarkt. In Rotterdam geldt vanaf 1 januari een zelfwoonplicht om de stad een beetje toegankelijk te houden, vertelt deze wethouder. Beleggers mogen straks niet meer een huis kopen om te verhuren. En de bedoeling is dat daarmee starters en Rotterdammers gewoon een eerlijkere kans krijgen op de woningmarkt en hun plek in Rotterdam kunnen bemachtigen. De regel geldt voor 16 wijken in de stad en alleen voor huizen die minder dan 355.000 euro waard zijn. Ook in Amsterdam gaat vanaf volgend jaar zo'n zelfwoonplicht in. Tweederde van al het plastic in supermarkten is niet echt lekker te recyclen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zakjes sla, bakjes champignons en plastic flesjes honing. Natuur- en milieuonderzoekers zeggen dat vooral Jumbo en biowinkel Ecoplaza er slecht van afkomen. De Lidl en Albert Heijn scoren het hoogst op recyclegebied. Bloemen, kaarsjes en ballonnen. In Helmond is gisteravond door honderden mensen stilgestaan bij de dood van Levi, Anthony en Elvis. Die drie jongens kwamen afgelopen weekend om toen ze s'nachts keihard op een ambulance botsten. Na een minuut stilte werd er vuurwerk afgestoken. Op het kruifkoord, waar de jongens vaak een balletje trapten, werden kaarsjes neergezet. En bij hun hangplek is een gedenkplekje gemaakt. Een van de jongens in de auto overleefde het ongeluk. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Het weer is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breekt de zon wat vaker door en het wordt 9 tot 12 graden.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 开口。 Dat het onwerkelijk is.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 new place Can't kiss my. And the fact that we can't be together Because, because we come from different 가진 별내 우주에 넌또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 하루 따라 이긴 밤을 수놓 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby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 Het Nederlands elftal heeft zich voor de elfde keer geplaatst voor het WK voetbal. Met een 2-0 7 tegen Noorwegen werd Oranje groepswinnaar. Het weer, eerst bewolkt met af en toe wat regen... maar in de loop van de dag vanuit het noordwesten wat zon... en het wordt een graad of 11. De wijzers draaien. Wacht je schoenen, zet ze uit de pas. Ik zal de doos bewaren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 this